Michel Koenen met het NOS-journaal. Een ontsnapte TBS'er die vorig jaar twee mensen doodstak in Arnhem... heeft 30 jaar celstraf gekregen. Ook is opnieuw TBS opgelegd. De man van 48 kwam in maart vorig jaar niet terug van onbegeleid verlof... en stak in een hotel de eigenaar en een dakloze vrouw dood. De hoteleigenaar had zeker 120 steekwonden. De dader kreeg 12 jaar geleden al TBS voor poging tot moord. De gezondheidsraad kan geen verband vinden tussen veehouderijen en gezondheidsklachten over de luchtwegen. De raad erkent dat mensen die in de buurt wonen van veehouderijen vaker een verminderde longfunctie hebben, maar een oorzakelijk verband is niet aangetoond. Ammoniak uit mest veroorzaakt fijnstof en fijnstof veroorzaakt weer longproblemen. De Gezondheidsraad zegt ook dat internationaal onderzoek geen duidelijkheid geeft. In het algemeen vindt de Raad wel dat de uitstoot van fijnstof omlaag moet. De politie heeft een verdachte opgepakt voor een dodelijke schietpartij in Amsterdam bijna drie jaar geleden. Daarbij kwam een onschuldige voorbijganger om het leven. De schutters zelf werden beschoten vanuit een waterpijpcafé. De man van 33 werd vorige maand al aangehouden in zijn cel. Hij zat al vast omdat hij ook wordt verdacht van de voorbereiding van een liquidatie in Almere. Zijn DNA werd gevonden op een kogel die bij de schietpartij in Amsterdam was gebruikt. En Fortuna Sittard heeft coach Sunday Olise ontslagen. Volgens de nummer 3 uit de eerste divisie heeft de Nigeriaanse trainer zich meerdere keren schuldig gemaakt aan ontoelaatbaar handelen tegenover spelers en medewerkers. Wat dat precies is, meldt de club niet. Verdere samenwerking werd onmogelijk gemaakt, stelt Fortuna. Een voetbalclub uit Limburg verloor de laatste vier wedstrijden, maar dat heeft volgens de club niks met het ontslag te maken. Het weer nog, flinke periode met zon. Het is 4 tot 6 graden bij een stevige zuidoostenwind. Vannacht en morgenochtend regen en met name in het oosten kans op natte sneeuw en gladheid. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de Randstad staat op de A4 bij Den Haag richting Amsterdam... tussen Ippenburg en Leidsendam 4 kilometer verder met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht...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 look right at your baby, but he's my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 are getting worried down there below 天。 babe, I love you. Babe, I'm leaving. I'll say it once again. You somehow try to smile. I know the feeling we're trying. Cause I'll be lonely without you And I'll need your love to see me through so Please believe me, my heart is in your hands Cause I'll be missing you Babe, I love ZFM.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 another man. But I won't lose no sleep on that, cause I've got a plan. You're beautiful, you're beautiful. ritme van Zandvoort, op 106.9 FM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 feeling, just put your miei spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'. Con la stessa fantasia, la capacità che se poi era forse più la mia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 soul